Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij etnisch geweld in het provincie Assam. Waarschijnlijk zijn de aanslagen gepleegd door Bodo-rebellen. De Bodo's zijn oorspronkelijke bewoners van Assam... en vechten al jaren voor een onafhankelijke staat. De Indiase president Modi heeft het geweld veroordeeld. Modi stuurt premier Singh naar het gebied om de situatie te beoordelen. Ook gaan er extra militairen naar de provincie. In de Verenigde Staten zijn vijf mensen opgepakt voor het smokkelen van vuurwapens aan boord van vliegtuigen van Delta Airlines. De hoofdverdachte is een bagageafhandelaar van de luchtvaartmaatschappij. Volgens een aanklager in New York nam hij alleen al het afgelopen jaar vuurwapens mee aan boord op 17 binnenlandse vluchten. Als medewerker hoefde hij niet door de strenge controle die gewone reizigers moeten ondergaan. Ook de andere verdachten namen jarenlang vuurwapens en zelfs een machinegeweer mee op vluchten in de VS. Tornado's hebben in het zuiden van de Amerikaanse staat Mississippi aan zeker vier mensen het leven gekost. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is onduidelijk. Gebouwen zijn zwaar beschadigd en duizenden mensen zitten zonder stroom. De gouverneur van Mississippi heeft een noodtoestand uitgeroepen in twee regio's. In Libië starten in januari vredesonderhandelingen tussen de twee rebellengroepen in het land. Volgens de VN-gezant in Libië willen de milities het escalerende geweld in het land indammen. In het land woedt een machtsstrijd tussen de milities die samen in 2011 dictator Gaddafi verdreven. Na diens dood ging de strijd om de macht door. Het weer vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog en neemt de wind af.